Michel Koenen met het NOS-journaal. In het centrum van Wolven, historische gebouw van het voormalig gemeentehuis. Tegenwoordig zit er een pizzeria. De bovenverdieping van het Rijksmonument is uitgebrand. Volgens Omroep Friesland is de voorgevel deels ingestort. Het gebouw uit 1835 kan als verloren worden beschouwd. Vier mensen werden behandeld voor het inademen van rook. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk hebben hun bezoek aan de Bovenwindse eilanden afgesloten op Saba en Sint-Eustatius. Op Saba ontvingen ze bewoners op het gemeentehuis en spraken ze over de schade die orkaan Irma heeft aangericht. Op Sint-Eustatius hield de koning een korte toespraak. Hij riep de bewoners op vertrouwen te houden. Nederland zal ze niet in de steek laten, zei hij. De schade op Saba en Sint-Eustatius is een stuk minder groot dan op Sint Maarten. Op dat eiland waren de koning en Plasterk gisteren al. Met een grote landelijke actie heeft de Duitse politie een bende opgerold... die zich schuldig maakte aan het organiseren van schijnhuwelijken... tussen Portugese vrouwen en Nigeriaanse mannen. Die betaalden 13.000 euro en in ruil daarvoor kregen ze op papier... een vrouw en een verblijfsvergunning voor zeker vijf jaar. Er zijn vijf bendeleden opgepakt. En het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de eerste herfststorm van het jaar. In de loop van de ochtend komt die aan land. En vooral de kust krijgt te maken met zware tot zeer zware windstoten. Die kunnen wel 100 km per uur zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Door de storm kunnen op Schiphol minder vliegtuigen opstijgen en landen. KLM heeft voor de zekerheid al 60 Europese vluchten geannuleerd weer nog te trekken stevige buien het land binnen.